De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat regelt. Het gaat om mensen die voor 1985 geboren zijn. Tot die tijd konden alleen kinderen met een Nederlandse vader Nederlander worden. Sinds 1985 kan ook de moeder de Nederlandse nationaliteit doorgeven. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om toch nog Nederlander te worden. De toekomstige eurocommissaris van Verkeer, Callas, vindt het niet goed dat lidstaten al bodyscanners op luchthavens plaatsen, nu er nog geen eenduidige Europese regels voor zijn. Nederland is een van de landen die de scanners al gebruikt. Schiphol wil er de komende tijd nog eens 60 in gebruik nemen. Callas zegt dat de bodyscanners, die door kleding heen kunnen kijken, kunnen bijdragen aan de veiligheid. Maar hij wil nog wel meer onderzoek doen naar onder meer de privacy aspecten. Over een paar maanden zal Callas met een voorstel komen. In de Amerikaanse staat Louisiana is de Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Bobby Charles overleden. Een van zijn bekendste nummers is See You Later Alligator, dat in 1956 een wereldhit werd in de uitvoering van Bill Haley en the Comets. Bobby Charles schreef ook de Fats Domino klassieker Walking to New Orleans. De muziek van Bobby Charles is een mengeling van rhythm and blues, gezongen met een karakteristieke donkere stem, waardoor veel mensen dachten dat hij zwart was. Bobby Charles is 71 jaar geworden. Michaela Krajicek heeft ook de tweede kwalificatieronde van de Australian Open overleefd. In Melbourne versloeg ze de 15-jarige Britse Laura Robson in twee sets. Krajicek heeft nu nog één overwinning nodig om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi. Vorig jaar deed ze niet mee in Australië vanwege een blessure.